Australië heeft de druk op Indonesië zwaar opgevoerd... in een poging de veroordeling om te zetten in levenslang. Maar president Widodo vindt dat het buitenland zich er niet mee moet bemoeien. Tegelijk met de twee Australiërs worden er nog zeven buitenlanders voor het vuurpeloton gezet, uit onder meer Frankrijk en Brazilië. Eerder dit jaar werd, ondanks grote diplomatieke druk vanuit Nederland, de Nederlander An Kim Sui geëxecuteerd. De mannen die afgelopen weekend een aanslag wilden plegen in Bremen kwamen vanuit of via Nederland. Dat meldt Radio Bremen op basis van bronnen bij de Duitse douane. De vier mannen van Marokkaanse afkomst zouden zwaar bewapend zijn geweest. De douane, politie en justitie in Bremen willen het bericht bevestigen nog ontkennen. Dit weekend werden de veiligheidsmaatregelen in Bremen opgeschroefd na een terreurwaarschuwing. Volgens Radio Bremen was die waarschuwing vooral gebaseerd op het bericht van de Duitse douane dat de mannen mannen onderweg waren. De pro-Russische opstandelingen krijgen in Oost-Oekraïne hulp van ongeveer 12.000 Russische militairen. Dat heeft de bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Europa, generaal Hodges, gezegd. Volgens Hodges werken de Russen er onder meer als militair adviseur, maar maken ze ook deel uit van de gevechtstroepen in Oost-Oekraïne. Verder zijn er volgens de generaal nog 50.000 Russische militairen aan de Russische kant van de grens met Oekraïne gelegerd. Die zouden moeten bijspringen als de separatisten door het regeringsleven in het defensief worden gedrongen. Het weer overwegend droog. Het koelt af naar iets boven het vriespunt.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 taken away. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you gotta wipe your eyes, you got an old soul. Gideon will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. right. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved, and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right.